Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ze smokkelden voor veel geld vluchtelingen aan boord van vliegtuigen naar Groot-Brittannië en de VS. De verdachten lieten vrienden en kennissen tickets kopen en inchecken. Daarna gaven ze de tickets aan de vluchtelingen die via een achteringang de terminal waren binnengelaten. En dat is zeker elf keer gelukt. De vluchtelingen betaalden 7000 tot 9000 euro om mee te mogen. Het kabinet investeert 50 miljoen euro in de ontwikkeling van Noord-Afrika. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking zegt in een opiniestuk in de Volkskrant dat ze met dat geld perspectief wil creëren. Ze wil met het geld voorkomen dat jonge Afrikanen besluiten om in bootjes de Middellandse Zee over te steken. Het is volgens Ploemen het best als iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land. Leden van de Provinciale Staten kiezen vandaag een nieuwe Eerste Kamer. Om drie uur vanmiddag begint in alle twaalf provinciehuizen een speciale vergadering... waarbij de 570 statenleden kunnen stemmen. het kabinet heeft in de nieuwe Eerste Kamer naar verwachting nog maar 21 van de 75 zetels... Er zal dus nog meer dan voorheen op zoek moeten naar steun van oppositiepartijen. In de vliegtuigen die gisteravond zijn doorzocht op luchthavens bij New York zaten geen chemische wapens. Bij de Amerikaanse autoriteiten kwamen gisteren meldingen binnen over chemische wapens in toestellen die vanuit Europa en Saoedi-Arabië op weg waren naar de luchthavens JFK en Newark. Na de landing werden ze allemaal ver van de terminals doorzocht. En daarmee is volgens de FBI niets gevonden. De meldingen kwamen zeer waarschijnlijk van één persoon. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vooral vanmiddag in het westen.